Rutte leidde de top met de Deense premier Frederiksen. Na afloop zei hij dat samenwerken belangrijker is dan ooit. Right here now, on behalf of us all... I call on Vladimir Putin once again to stop this aggression. The war in Ukraine has serious consequences for security in Europe and once again underscores the need for a strong and united transatlantic alliance. Ja, na afloop zeiden de landen dat ze de NAVO ook militair sterker willen maken. Al zeker duizend mensen die in de zorg werken zijn hun baan kwijtgeraakt... of staan op het punt die te verliezen... doordat ze nog steeds last hebben van een covid-besmetting. Dat heet ook wel long-covid, zegt het FNV. Het zorgpersoneel raakte in de eerste coronagolf besmet met het virus... zijn langer dan twee jaar ziek en kunnen daardoor worden ontslagen. Na de kippen, eenden en ganzen zaait de vogelgriep nu dood en verderf onder de sterns. Dat zijn zeevogels die vooral in het noorden en westen van ons land voorkomen. Volgens NA Nieuws zijn er inmiddels honderden dode sterns gevonden dat terwijl de vogels nu juist broeden. En dus staan er ook honderden verlaten nestjes. Het Nederlands elftal heeft in de slotfase van de wedstrijd tegen Wales aan het langste eind getrokken. Na 90 minuten leek er nog geen veldje aan de lucht. Oranje stond met 2-1 voor. Maar toen kreeg Wales in de extra tijd een penalty. Silas of Beel. Bill schuift hem erin. En het is 2-2 Nederland geeft een 2-0 voorsprong weg. Nog één keer kijken of Nederland het kan in die extra fase. Daar! En het gebeurt weer! Het gebeurt gewoon weer. dat het is Memphis die hem maakt. Ja, Memphis Depay maakt hem bijna direct daarna dus ook toch nog de 3-2. Oranje staat daardoor bovenaan in de pool in de Nations League. In september wordt er weer verder gevoetbald. Het weer. Morgen zon overgoten met wat stapelwolken. Dan tussen de 22 en 28 graden. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.